Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Japanse parlementsverkiezingen heeft de liberaal-democratische partij van premier Kishida zetels verloren, maar wel de meerderheid behouden. Ondanks het zetelverlies spreekt Kishida van een mandaat van de kiezer, omdat de coalitie met ook de partij Komeito de meerderheid behoudt. Kishida is nog geen maand in functie en had de verkiezingen uitgeschreven om de positie van de LDP veilig te stellen. Zijn voorganger Suga stapte op vanwege de vele kritiek op de corona-aanpak. Het Openbaar Ministerie van de Belgische provincie Namen is een onderzoek begonnen naar de dood van een student tijdens een ontgroening. De student, van wie alleen bekend is dat het een jongen is die in 2002 werd geboren, overleed afgelopen nacht in het dorpje Sarcustien in Zuidoost-België. Daar waren volgens Belgische media zo'n 300 studenten van verschillende hogescholen uit Namen bijeen voor de ontgroening. De vraag om IC-capaciteit zal komende weken te groot worden... waardoor de kwaliteit van de zorg in gevaar komt. Dat zeggen de afdelingshoofden van de intensive care afdelingen... van de acht academische ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Ze pleiten voor maatregelen vanuit de politiek... om de besmettingscijfers terug te dringen. Het RIVM meldde eerder vandaag 8219 positieve nieuwe tests. 243 meer dan gisteren. En dat is het hoogste aantal sinds de dansen met Jansen piek van, 2, van 19 juli. In de Eredivisie heeft Feyenoord vanmiddag de stadsderby tegen Sparta met 1-0 gewonnen. Het doelpunt van Dessers viel in de blessuretijd. NEC won in eigen huis met 3-0 van FC Groningen. RKC verloor thuis met 0-1 van Cambuur. En FC Utrecht tegen Willem II eindigde in een 4-1 overwinning voor Utrecht. Over een uur begint Go Ahead Eagles tegen Fortuna Sittard. Het weer, het regent nagenoeg overal flink. Later vanavond en vannacht volgen vanuit het westen opklaringen. Morgen valt aan zee soms een bui. Elders is het meest droog en zo nu en dan breekt de zon door. Het wordt 12 graden.